Buurtbewoners zijn er blij mee. Wij hebben zelf ook klachten ingediend bij de gemeente. Voor eh, over het geluidsoverlast en dat je gewoon als je hier om elf uur de hond uitlaat, nou, dan voel je je gewoon niet veilig. Ja. Ze hebben ja, en ik snap het wel, ze hebben niet echt een plek om ergens heen te gaan. Maar ja, het is wel echt midden in de stad. Met het verbod hoopt de gemeente dat het over is met die overlast. Laat je telefoon, horloge of laptop alleen op waar je bij bent. Daarvoor waarschuwt de brandweer nog maar weer een keer bij nu.nl. Er zijn steeds meer woningbranden en de brandweer denkt dat dat misschien komt door accu's die tijdens het opladen te heet worden. Vooral bij e-bikes kan het goed misgaan. Het gaat niet goed met de kinderopvang. Volgens de krant Trouw is vooral door het personeelstekort de kwaliteit een stuk slechter. De werkdruk is hoog en personeel vinden blijft lastig. Ook is er nog maar weinig één-op-één contact met ouders. Dat gaat nu veel vaker via een appje of schriftje. En de gigantische X bovenop het oude Twitter-hoofdkantoor is alweer weggehaald. Nadat Elon Musk de naam van Twitter veranderde in X... past hij ook het logo op het hoofdkantoor aan. Een mega lichtgevende X ging het dak op. Waren de buren in San Francisco niet blij mee. Ja, it was just going on and off and on and off. And then it went into a full, brightly lit X even with um, closing the blinds, um, it was just kind of pulsating and radiating <laughs> Volgens de gemeente zijn er tientallen klachten binnengekomen en was er geen vergunning voor het ding.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 Ja, Mattie is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. Start martini, eh. Zij loeft die eh. Schat, wat's de dealie, eh.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 Het aantal mensen dat zich in Nederland melden voor asiel is de afgelopen drie maanden gestegen. Het zijn er bijna duizend meer in vergelijking met het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. In Australië is een man opgepakt die ervan wordt verdacht tientallen kinderen te hebben misbruikt over een periode van 15 jaar. De verdachte werkte bij 12 verschillende crashes, waarvan één in het buitenland. De man werd vorig jaar augustus al opgepakt. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel X.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 Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no des más que hielo. Oh, oh. Hace rato tengo. Oh, oh. No es que ese poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, de tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Oh, hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.